een Klomp met het NOS-journaal. Boeren gebruiken nog steeds te veel antibiotica, blijkt uit een rapport. Het is wel minder dan de afgelopen jaren, maar het moet nog verder naar beneden. Eind vorig jaar moest het gebruik 70% lager liggen dan in 2009. Het is blijven steken op 58%. Dat boeren minder antibiotica gaan gebruiken is belangrijk vanwege het gevaar voor resistentie. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. In Groesbeek bij Nijmegen zijn tien huizen ontruimd omdat er mogelijk explosieven in de buurt liggen. Volgens de politie probeerden één of meer mensen een geldwagen te overvallen. Ze zouden hebben gedreigd met explosieven. De EOD doet onderzoek. Het is onduidelijk of er geld is buitgemaakt. De dader of daders in Groesbeek zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Buitenlanders van buiten de EU komen in Nederland maar moeilijk aan de slag. 40% is niet actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is ruim twee keer zoveel als het aantal burgers van binnen de EU... dat in Nederland geen baan heeft. Van alle EU-lidstaten doet Nederland het in dit opzicht het slechtst. Bij de uitvaart van bokslegende Mohammed Ali... houden ook de Turkse president Erdogan en de Jordaanse koning Abdullah een toespraak... Eerder werd al bekend dat Amerikaanse oud-president Bill Clinton en komiek Billy Crystal zullen spreken. De uitvaart van Muhammad Ali is vrijdag in zijn geboorteplaats Louisville. Kiki Bertens heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi in Rosmalen. Ze heeft een scheurtje in haar kuitspier, blijkt uit een MRI-scan. Dat heeft de toernooiorganisatie bevestigd. Bertens liep de blessure vorige week op tijdens Roland Garros. Daarop verloor ze in de halve finale van de Amerikaanse Serena Williams. Het weer, veel zon en 25 tot 28 graden. In het oosten en zuidoosten plaatselijk een onweersbui. Ook morgen mogelijk nog 28 graden. Het is dan minder zonnig en er is meer kans op onweersbuien met veel regen of hagel. Dit was het... Eh, ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht. 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knoop het Ipenburg en Zoeterwouderdorp 9. En richting Den Haag tussen knoop het Burgerveen en Hoogmade 4. Op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert 3 kilometer. Maar de file groeit snel, want er zijn drie rijstroken dicht richting Den Haag. Op de A10 Noord tussen Zeeburg en Oostzaanerwerf 8 kilometer.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 Telling you all, he was pretty tall. He looked and feel a freaky dressed like Albert Hall. No kiss, if this did you ever down. Hit me. Slap, man, the metal on my funky little face, feeling kinda funky now too hunky.